Eén agent moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De mobiele eenheid maakte uiteindelijk een einde aan het feest. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft een veel rustiger jaarwisseling achter de rug dan anders, zegt oogarts De Faber. Er kwamen drie mensen met oogletsel binnen, maar hun verwondingen vielen mee. Volgens De Faber was het de rustigste oud en nieuw in de 23 jaar dat hij oogarts is. De Faber zegt dat het komt doordat mensen geen vuurwerk mochten afsteken. Hij pleit voor behoud van het vuurwerkverbod. De burgemeester van Hilversum, Broertjes, ijvert ook al jaren voor zo'n verbod op consumentenvuurwerk. Dat ook het centraal vuurwerk niet door kon gaan, dat vindt hij jammer. Dat maakt zo'n stad wel eh, totaal dood. Hè? Dat, dat, dat, is niet mijn concept. Mijn concept is gewoon eh, een centraal vuurwerk afsteken <clears throat> waar mensen van kunnen genieten. Maar het niet zelf afsteken, dat, dat, dat consumentenvuurwerk zelf afsteken, dat leidt tot die slachtoffers. Bij een explosie in Rijswijk zijn op oudjaarsavond meerdere mensen in brand gevlogen. Volgens Omroep West zouden er gasflessen zijn ontploft nadat mensen een caravan in brand hadden gestoken. <laughs> Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn en of mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Na de explosie in Rijswijk moest de ME eraan te pas komen om jongeren op een afstand te houden en de brandweer de caravan te laten blussen. Minister van Nieuwenhuizen geeft een lening van ruim 2,5 miljoen euro... aan de Caribische luchtvaartmaatschappij Winair. Die maatschappij op Sint Maarten zit in financiële problemen. Met de lening wil Van Nieuwenhuizen voorkomen... dat noodzakelijke luchtverbindingen tussen de eilanden wegvallen. Het weer, eerst kans op mist en gladheid. Vooral in het noordwesten een bui en vanmiddag wat zon. En het wordt een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag.